Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een chemische fabriek in Dordrecht is een giftig gas vrijgekomen. Het gaat om 45 kilo tetrafluorethyleen. Dat is een stof die wordt gebruikt bij het maken van teflon. Het spul is mogelijk kankerverwekkend en kwam vrij doordat een leiding brak. Het bedrijf weet nog niet hoe dat kon gebeuren. Een zware aardbeving vanochtend vroeg in Tibet. Deze Nederlander zit een stuk verderop in buurland Nepal. Ook daar was de beving te voelen. De boel ging schudden, de, de ramen trilden eh, lichtelijk. Het, was alsof er een hele zware vrachtwagen voorbij reed. Ehm, en ik hoorde wat geschreeuw buiten. En toen eh, nou, klikte het toch wel dat het een aardbeving was. Volgens Chinese staatsmedia zijn er bijna 100 doden en 130 gewonden. Officieel is Tibet een zelfstandig gebied in China... hoewel die zelfstandigheid niet veel voorstelt. Alle 170 bewoners van een AZC in Eindhoven moesten vannacht hun bed uit vanwege brand. Die was uitgebroken in een van de kamers. Het vuur was snel weer uit. Twee mensen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Eén van die twee is opgepakt voor brandstichting. En Groenland krijgt vandaag opmerkelijk bezoek van Donald Trump Jr. Zijn vader begint over twee weken als president van Amerika. Hij heeft gezegd dat de VS Groenland wel wil kopen vanwege de strategische ligging en grondstoffen. Er staan vandaag geen officiële politieke gesprekken op de planning. Maar toch is de komst van Trump Jr. groot nieuws op Groenland, zegt correspondent Rolien Creton. En de premier van Groenland, weten we, zou eigenlijk eh, een bezoek aan de Deense eh, koning hebben. Maar dat heeft hij afgezegd. En er wordt aangenomen dat dit te maken heeft met dit eh, bezoek van Trump Jr. Groenland wil trouwens helemaal niet gekocht worden door Amerika. En het weer nog een wisselvallig dagje vandaag. Nu is het bijna overal nog droog, maar later zijn er winterse buien met onweer en hagel. Tussendoor zijn er wel ook opklaringen met zon. Het wordt niet warmer dan een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een te hoge vrachtwagen is de Schipholtunnel richting Amsterdam even afgesloten. Tussen Leiden en Hillegom rijden door een aanrijding geen treinen, maar bussen.